Jij was het mooiste wat ik had, het liefste wat ik ooit bezat. Jij was het waar ik elke nacht op van kon dromen. Want mijn geluk was jij al. dat alles nu voorbij. Ook na wat je mij toen zei, dat je heel je leven aan me wilde geven. Ik verlaat Of was die avond toen met mij de laatste keer? Zeg mij wanneer kom jij toch weer? Of was het spel en zie ik jou misschien nooit meer? Jij was het mooiste wat ik had Jij was het waar ik elke nacht toch van kon dromen. Want mijn geluk was jij alleen. Waarom ging je toen toch heen? Jij bent na die avond nooit meer teruggekomen. En is dat alles verlang alleen naar jou, maar toch lief je mij niet trouw. Toch ben jij de man waar ik het meest van hou. Toch ben jij de man waar ik het meest van hou.